Mariette Krol met het NOS Journaal. Er hebben vluchtelingen brand gesticht in een opvangcentrum. Tunesische mannen zouden er matrassen in brand hebben gestoken. Volgens de eerste berichten valt de schade mee. In het opvangcentrum zitten meer dan 500 mensen. Niemand raakte gewond. Er zouden geruchten zijn geweest dat de groep zou worden uitgezet... maar of de brandstichting een protest daartegen was, is niet duidelijk. Vier Tunesiërs zijn aangehouden. In Hoge Zand ligt een kleuter in het ziekenhuis na het eten van een ecstasypil die hij had gevonden op het schoolplein. Het jongetje houdt er waarschijnlijk niets aan over, maar hij wordt voor de zekerheid in het ziekenhuis 24 uur in de gaten gehouden. Het kind zag de pil waarschijnlijk aan voor een gekleurd snoepje. Een juf die het zag gebeuren sloeg alarm. Accountants gaan een beroepseed afleggen om te benadrukken dat ze hun beroep naar eer en geweten uitvoeren. De eet is vooral van symbolische waarde. De afgelopen jaren kwamen accountants geregeld negatief in het nieuws... omdat ze financiële misstanden bij klanten al dan niet bewust over het hoofd zagen. Het lijkt erop dat het norovirus de oorzaak is geweest van de vele ziektegevallen op een camping in de Belgische Ardennen. Bij twee Friese scholieren die op de camping ziek werden is het zeer besmettelijke virus vastgesteld. Afgelopen weekend kregen circa 40 kampeerders verschijnselen van buikgriep. De president van Mexico wil het homohuwelijk legaliseren. Het Mexicaanse Hoge Rechtshof bepaalde vorig jaar al dat het huwelijk volgens de Mexicaanse grondwet ook openstaat voor homo's. Toch kunnen homo's in nog niet overal in het conservatieve land met elkaar trouwen. Om dat in alle Mexicaanse staten mogelijk te maken moet het burgerlijk wetboek worden aangepast. President Peña Nieto wil dat dat zo snel mogelijk gebeurt. Het weer vannacht opklaringen en droog. Overdag opnieuw licht wisselvallig met wat zon, maar vooral in de middag een enkele bui.